van 1 uur. Dit is Lieselot Thomas. 50 mensen die zich bij IS hebben aangesloten... het paspoort ingetrokken... waardoor ze niet meer terug kunnen keren naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de Sunday Times. De Britten zijn bang dat als IS ophoudt te bestaan... mensen die zich daarbij hebben aangesloten massaal terugkeren... en daar mogelijk aanslagen willen plegen. Onder de mensen die de Britse nationaliteit zijn verloren... zijn ook vrouwen die naar Syrië zijn gereisd om te trouwen... de zogenoemde jihadbruiden. In Venezuela zijn vandaag de omstreden verkiezingen voor een volksraad die een nieuwe grondwet moet opstellen. De oppositie boycott de stembusgang. President Maduro wil de nieuwe grondwet gebruiken om nog meer macht naar zich toe te trekken en een dictatuur te vestigen, zeggen zijn tegenstanders. Er zijn al maanden hevige betogingen. De regering heeft nieuwe demonstraties verboden. Bij Shell in Rotterdam heeft brand gewoed in een hoogspanningsstation. Een deel van de olieraffinaderij is stilgelegd. Niemand is gewond geraakt. Volgens de Milieudienst Rijmond was er gisteravond een explosie. Voordat de brandweer kon beginnen met blussen... moest eerst de hoogspanning van het station worden gehaald. Drie uur later was de brand geblust. Vanwege de brand moest de raffinaderij chemische stoffen afvakkelen. Dat ging gepaard met lawaai en vlammen. Shell heeft excuses aangeboden voor de overlast. In, een discotheek in de Duitse stad Konstanz heeft een man een bezoeker doodgeschoten. Kort daarna werd hij zelf door de politie gedood. Drie mensen en een politieman liggen gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie was de dader een man van 34 en handelde hij alleen. Het zou niet gaan om terrorisme. Het weer, vanmiddag trekken enkele buien over, maar geleidelijk wordt het droger en vanuit het westen komt er meer zon.